Drie uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een Britse zakenman heeft aangifte gedaan tegen Nederlandse banken en bedrijven... vanwege het witwassen van crimineel geld. Dat meldde Zembla en NRC. Zakenman Bill Browder zegt dat onder meer de Rabobank, ABN AMRO en ING... zijn gebruikt voor het witwassen van miljoenen uit de Magnitsky-zaak. Een groot witwasschandaal in Rusland. De zakenman vindt dat de Nederlandse banken en bedrijven hun geldstromen beter hadden moeten controleren. Het Openbaar Ministerie is de aangifte nog aan het bestuderen. Om overlast door jongeren tegen te gaan is een deel van de Schadewijk in Os aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent onder meer dat de politie preventief kan fouilleren. Afgelopen tijd was er in de wijk een steekincident en werd bij een huis zwaar vuurwerk naar binnen gegooid. Volgens de burgemeester van Os gaat het om een groep jongeren die twee jaar terug ook al problemen veroorzaakten en zijn ze nu ouder en harder geworden. In de VS zijn vier mannen aangeklaagd voor belastingontduiking en fraude... naar aanleiding van de Panama Papers. Ze werkten voor het bedrijf Mossack Fonseca of hadden er nauwe banden mee... zegt het Amerikaanse Openbaar Ministerie. In 2016 kwam via de Panama Papers naar buiten dat Mossack Fonseca jarenlang bedrijven en particulieren heeft geholpen bij het wegsluizen van geld naar belastingparadijzen. De vier verdachten zijn twee Duitsers, een Amerikaan en een Panamees. De man uit Panama is nog voortvluchtig. Een meerderheid in de Tweede Kamer is akkoord met het VN-migratiepact. Dat bleek tijdens een debat met staatssecretaris Harbers. Alleen oppositiepartijen Forum voor Democratie, PVV, 50PLUS en SGP... vinden dat Nederland de verklaring volgende week in Marrakesh niet moet steunen. Harbers zei dat met het pact ongeregelde immigratie kan worden tegengegaan. Het weer, het blijft droog. De temperatuur ligt in het zuiden rond de 4 graden. In de rest van het land is het kouder.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 your body down to the ground dance. Let's shout. Shake your body down to the ground dance. Let's shout. Shake your body down to the ground dance. Let's shout. Shake your body down to the ground. You tease me with your loving, hard to I do know Shake your body now to the ground.